Ook was er een zware explosie. De 282 passagiers en 12 bemanningsleden konden via de nooduitgangen op tijd wegkomen. In Haarlem heeft het kort geding gediend van KLM tegen de FNV. KLM probeert een werkonderbreking vanavond van grondpersoneel te voorkomen. Duizenden reizigers worden de dupe, zegt KLM. De luchtvaartmaatschappij en de FNV kunnen het niet eens worden over zaken als loonsverhoging, seniorenbeleid en vakantiedagen. De Turkse politie heeft een inval gedaan in het kantoor van een wetenschappelijke organisatie in Istanbul. Daarbij zouden ook veel arrestaties zijn verricht. Sinds de mislukte staatsgreep maakt de Turkse politie jacht op Gulen-aanhangers in bijna elke sector van de samenleving. Burundi weigert een politiemacht van de VN tot het land toe te laten. De VN-macht moet toezien op de veiligheid. In Burundi wordt al meer dan een jaar fel gevochten tussen verschillende bevolkingsgroepen. Daarbij zijn al zeker 400 politiemensen omgekomen. 400 mensen omgekomen. Burundi zegt dat het niet om zo'n politiemacht heeft gevraagd... en dat de komst daarom een inbreuk is op de soevereiniteit van het Afrikaanse land. Pakjes sigaretten liggen straks mogelijk blanco en zonder merknaam in de winkel. Het is een van de opties om roken minder aantrekkelijk te maken, zeggen volksgezondheid en economische zaken. Nu al zijn waarschuwende teksten verplicht en binnenkort komen daar foto's bij met ziektes die het gevolg zijn van roken. De Tweede Kamer heeft gevraagd om nog meer maatregelen. De ANWB gaat in Amsterdam en Den Haag experimenteren met wegenwachters op de fiets. Achter hun e-bikes in een karretje met gereedschap. Volgens de ANWB zijn fietsende wegenwachters in de drukke binnenstad sneller bij een pechgeval dan hun collega's met de auto.